Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Zeeland, in de badplaats Renesse, zijn vannacht zo'n 75 Duitsers opgepakt na een massale vechtpartij. Ze zijn naar de gevangenis in Breda gebracht, dat meldt de politie. De groep keerde zich tegen de politie toen die iemand van de groep wilde aanhouden vanwege mishandeling. Tenminste twee agenten raakten gewond. De Zeeuwse politie zoekt getuigen. In Rotterdam is een grote lekkage ontstaan in het nieuwe complex de Markthal. Bij woningen boven de overdekte versmarkt is een leiding gesprongen, waardoor er water naar beneden kwam de hal in. De hoofdkraan is nu dichtgedraaid en de lekkage is gestopt, maar het water is onder meer terechtgekomen in winkels en elektraruimtes. De Markthal gaat wel gewoon open vandaag. En vandaag wordt herdacht dat doorgangskamp Westerbork 70 jaar geleden werd bevrijd. Bij de herdenking zijn twee gerestaureerde Duitse goederenwagons te zien. De directeur van het herinneringscentrum zegt dat de wagons zijn aangeschaft omdat ze een icoon zijn van de jodenvervolging. De herdenking van de bevrijding van kamp Westerbork is vanmiddag live te zien op televisie bij NPO 2. Bij gevechten aan de grens tussen Saoedi-Arabië en Jemen zijn de afgelopen weken zeker 500 Houthi-rebellen uit Jemen omgekomen. Dat zegt het Saoedische ministerie van Defensie. Saoedi-Arabië heeft samen met bondgenoten naar eigen zeggen 1200 luchtaanvallen uitgevoerd op het rebellenleger van de Sjiitische Houthis. Volgens de Verenigde Naties de heeft de burgeroorlog in Jemen sinds september 600 levens geëist. President Obama noemt de ontmoeting die hij gisteravond had met de eh, Cubaanse president Castro historisch. Obama benadrukte de afloop dat Cuba geen bedreiging meer vormt voor de Verenigde Staten. De Koude Oorlog is voorbij, zei hij. Castro noemde de ontmoeting openhartig en vruchtbaar. De twee mannen spraken in Panama voor het eerst met elkaar onder vier ogen. Het weer, van tijd tot tijd zon en het wordt ongeveer 14 graden.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 In de rubriek Sterren van Toen doen we weer een duik in de countrygeschiedenis. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. De Mavericks zijn zelfbewust en zetten hun muziek op eigen wijze neer. En dat is misschien wel de reden dat ze nooit helemaal doorgebroken zijn. Dit ondanks het feit dat ze midden jaren 90 een Grammy wonnen... en ook tweemaal gekozen werden tot groep van het jaar. Zal het ze nu lukken om de grote doorbraak te maken? Wat mij betreft wel, maar naar mij wordt niet geluisterd. Jammer, want ze verdienen het wel. Mono is een puikalbum en de song What I Am Supposed to Do is daar een onderdeel van. schouderblessure tijdens zijn werk in de pijpleinindustrie heeft Donnie Dean Williams een andere weg gekozen. Het is waarschijnlijk dat de titel van zijn album Pipeline to Nashville daaraan refereert. Hij is op de goede weg, zoals blijkt uit de song Rockin' in the Country. Hopelijk gaan we veel meer van hem horen. you're behind on the note on the farm and it's too late. If you don't pay up in the next couple weeks, we're gonna foreclose and you're out on the street. Well, he wadded up the paper real tight in his hand, said, You're in for a fight if you're after my land. Then he got in his truck and he drove to his neighbor sold him his cows and his old boomer trailer. He cut down the corn and he rolled up the hay. Then he cleaned out the barn and he built him a stay. Out on the horn, the Willie and the CDB. Now the cars are lined up cause they wanna come sing. Them rocking in the country, they're dancing in the field. Where the corn used to grow and the cows used to graze are kicking up their heels. Coming by the truckload, they're packing in tight. They'll be rocking in the country from Friday to Saturday night. nothing but a Picking up tickets at the gate, he's a charmer. He got a mile wide grin like a slough fox. In him pockets on his overalls about the pom pom. They say the old coot got a million stashed. The folks at the bank been a kissing his. Oh, they're rocking in the country. They're dancing in the field where the corn used to grow and the cows used to graze. They're kicking up their heels, coming by the truckload, packing in tight. They'll be rocking in the country from Friday. field where the corn used to grow and the cows used to graze. They're kicking up their heels down by the truck road, packing in tight. They'll be rocking in the country from Friday to Saturday night. Yeah, they'll be rocking in the country every Friday and Saturday night. de Haan. Crossroads. De uit Texas afkomstige Julie Reese draagt de country gospel een warm hart toe. Why Me Lord van Chris Christofferson is inmiddels uitgegroeid tot de klassieker. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er met de regelmaat van de klok een nieuwe versie verschijnt. We horen Julie Reese met een cover van deze song. What have I ever done to deserve even one of the blessings? taken from you. Maybe, Lord, I can tell someone else what I've been through myself. Oh, onlangs overleden Down Sears heeft heel wat mooi materiaal achtergelaten. No More Tears is er één van. Heerlijke song om naar te luisteren. Crossroads met de act van de maand. In de jaren 80 en 90 reeg Alabama de successen aan één. Alle singles die ze uitbrachten kwamen stevast op de eerste plaats terecht. Love in the First Degree was de derde single afkomstig van het album Feels So Right. Het was opnieuw een schot in de roos, want Alabama scoorde er de vijfde op volgende nummer 1 hit mee. Mountain Music is nog altijd een van de populairste songs van Alabama en het is de titelsong van het gelijknamige album. Het verhaal wordt eentonig, maar opnieuw bereikte de groep met deze song de eerste plaats in de country charts. Het is een van de weinige Alabama-songs waarop Ted Gentry en Jeff Cook in een vocale hoofdrol zijn te horen. Normaal treedt Randy Owen op de voorgrond als de zanger van de groep.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 like Grandma and Grandpa used to play. Then I'll float on down the river to a Cajun Hideaway. that comes from the heart. Play something with lots of feeling. Cause that's where music has to start. Oh, play me some mountain music like grandma and grandpa. Eddie Arnold scoorde een gigant van een hit in 1965 met het door Hank Cochran geschreven Make the World Go Away. Daarna is het door Jan en Alleman opgenomen. Jamie Johnson en Alison Krauss weten de song op prachtige wijze neer te zetten. presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Via deze rubriek doe ik weer een duik in de countrygeschiedenis. Countryzangeres Tammy Wynette overleed op 6 april 1998 aan de gevolgen van een hartstilstand. Tammy Wynette werd op 5 mei 1942 in de staat Mississippi geboren. Op 17-jarige leeftijd trouwde Tammy Wynette drie jaar en drie kinderen later volgde de scheiding. Tammy probeerde wat extra geld te verdienen door s'avonds op te treden. Ze werd ontdekt en kreeg in 1965 een televisieoptreden aangeboden. In 1966 verhuisde ze naar Nashville waar ze een platencontract tekende. In 68 en 69 had Tammy Wynette vijf nummer 1 hits in Amerika. Take Me To Your World, Divorce, Stand By Your Man, alle drie in 1968... en Singing My Song and The Ways To Love A Man, beide in 1969. In totaal scoorde Tammy Wynette in de jaren 60 en 70 17 nummer 1 hits in Amerika. Tammy werd 55 jaar. The Road Goes On Forever werd op 4 april 1995 uitgebracht door de supergroep The Highwaymen. Met als line-up Johnny Cash, Waylon Jennings, Chris Christofferson en Willie Nelson. Het album opent met de Steve Earle song The Devil's Right Hand. Op 2 april 1987 trad Katie Lang voor de eerste keer op in de Roxy in Los Angeles. Het publiek in de nachtclub bestond uit recensenten van grote Amerikaanse kranten en bobo's uit de platenindustrie. De Canadese zangeres zong nummers van haar nieuwe album Angel with a Lariat, waaronder I'm Down to My Last Cigarette. It's hard to be a woman. Give him all your love to just one man. You'll have bad times, and he'll have good times doing things that you don't undo hand. But if you love him, you forgive him. Even though he's hard to understand. wekelijks op dit station. the time my daddy left to fight the big war. Saw my first pistol in the general store, the general store, when I was 13. Thought it was the finest thing I ever had seen. I asked if I could have one someday when I grew up. Mama dropped a dozen eggs, and she really blew up. She really blew up, and I didn't understand. Mama said the pistol is the devil's right hand. The devil's right hand, the devil's right hand. Mama said the pistol is the devil's right hand. throw was a cap and ball coat. Shoes like lightning, but it loads a match slow. Loads a match slow, and I soon found out. it get you into trouble, but it can't get you out. So then I went and bought myself a coat, 45. All a peacemaker, but I never knew why. I never knew why. I didn't understand. Mama said the pistol is the devil's right devil's right hand, the devil's right hand. Mama said the pistol is the devil's right hand, the devil's right hand, the devil's right hand. Mama said the pistol is the devil's right hand. cheating and I shot the dog down. Shot the dog down, watched the man fall. Never touched his holster, never had a chance to draw. The trial was in the morning and it drugged me out of bed. Asked me how I pleaded not guilty, I said. Not guilty, I said. You got the wrong man. Nothing touched the trigger but the devil's right hand. The devil's right hand. The devil's right hand. Nothing touch the trigger but the devil's right hand. The devil's right hand. The devil's right hand. Nothing touched the trigger but the devil's right hand. Mama said the pistol is the devil's right hand. Crossroads. Nobody's Daddy Now is terug te vinden op Steve Earls nieuwe album Terraplane. De Texaanse muzikant grijpt op Terraplane terug op de folk en blues van zijn geboortegrond en kiest voornamelijk voor rauwe en behoorlijk donkere songs. Met Terraplane heeft de oude rot een ruwe en goud eerlijke rootsplaat afgeleverd. liquor and combine. Money in my pocket and the women on my mind. I'm free, can't nobody tie me down. Nothing ever worries me, ain't nobody's daddy now. New York City women are the very finest kind. Clacking on them high heels like an engine down the line. I'm free, can't nobody tie me down. Nothing ever worries me out of that. never worries me. dank jullie voor het luisteren. Elizabeth Edwards zet mijn woorden kracht bij met de song Thank You. Tot volgende week. Dag. This world is not an easy place For those of us that fall from grace Picking up the pieces Take some time Tearing down that wall of shame, building trust and hope again. Took some work, but it gave me peace of mind. Thank you for loving me, your acceptance without judging me. Thank you you changed my life. You held my hand. We said a prayer. Keep coming back. We'll be here.